Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse politie verdenkt een Syrische jongen van 14 die in Nederland woont... van betrokkenheid bij een groepsverkrachting. Hij is samen met twee andere Syriërs opgepakt. Ze hadden op Oudejaarsavond afgesproken met twee meisjes van 14 en 15... in Weil am Rhein bij de Zwitserse grens. Twee verdachten zijn 14 jaar, de derde is 21 en heeft in Duitsland een verblijfsstatus. De meisjes zouden bij hem thuis zijn verkracht. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft afgelopen jaar ruim 8 miljard kubieke meter minder aardgas geproduceerd dan in 2014. De daling heeft te maken met de maatregelen van minister Kamp. In januari vorig jaar besloot hij dat in Groningen minder aardgas op, opgepompt mocht worden... in de hoop dat er dan ook flink minder aardbevingen in het gebied zouden zijn. Later in het jaar werd het plafond nog verder verlaagd. In totaal mocht er 30 miljard kubieke meter in Groningen worden gewonnen. Dat bleef uiteindelijk beperkt tot zo'n 28 miljard. De vakcentrales FNV en CNV hebben een 24-uur staking uitgeroepen in de Rotterdamse haven. De bonden verwachten dat door de automatisering van de containeroverslag tot 800 banen verloren gaan. In de haven werken nu nog 3600 mensen. De bonden willen de garantie dat er tot 2020 geen mensen ontslagen worden. Ook willen ze een seniorenregeling waarbij ouderen voor de helft minder werken tegen 95% loon en 100% pensioenopbouw. President Duda van Polen heeft zijn handtekening gezet onder de omstreden nieuwe mediawet. De regering krijgt daardoor meer grip op de publieke omroep, bijvoorbeeld de hoofdredacteuren te benoemen en te ontslaan. De rechtsnationalistische regering van Polen vindt de omroep nu te kritisch en onvoldoende vaderlandslievend. De nieuwe mediawet stuit op veel verzet in Europa. In het uiterste geval kan de EU besluiten om Polen zijn stemrecht te ontnemen. Het weer, op steeds meer plaatsen regent het. In het noordoosten kan eerst nog natte sneeuw of ijzel vallen. Die gaat vanavond ook over in regen. De vorst verdwijnt dan en vanuit het westen wordt het dan droog. Morgen is het droog en zonnig met maxima van 5 tot 8 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor Eembrugge 8 kilometer file. Dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan, de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoeverlaken en Eembrugge staat daar nog 6 kilometer, maar de weg is weer vrij.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 Vandaag niet met de Beatles, maar met de Everly Brothers. All, he, all have to do is dream. Ja, dat moet je inderdaad blijven doen. Veruit de bekendste versie van het lied... en werd opgenomen en uitgebracht als single in april 1958. Met Jet Atkins op gitaar. Gevolgd door Iris Washerswoman van The Jumping Jewels. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Dream Evenementenagenda van januari. De 8e Zandvoort nieuwjaarsreceptie Club Nautic van half acht tot en met half tien. Ook om 9 uur nieuwjaarsrace Park Zandvoort. Ook weer de negende, dus het is een drukke dag. Nieuwjaarsparty at Nuf. Met Dennis Burke en de Soul Power Band. Café Nuf. De tiende, nieuwjaarsconcert Agatha Kerk. Aanvang om drie uur middags. De dertiende, kerstboomverbranding aan het strand ten, oogste van ongeveer het Schuitengat. Ook om half acht avonds. De 17e, jazz in Zandvoort met Simone Pormes. Theater de Krocht, aanvang om half, half drie. En de 17e concert met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Protestante Kerk, aanvang om drie uur middags. sun gedicht van vandaag heet Potje Prut. Het leven is een potje prut, vol geheime geuren. Ieder heeft zijn eigen ingrediënten, waarmee iets moet gebeuren. De zoetheid van de aandacht, verrukkelijk zo fijn. Een stevige tegenstander van het zuur venijn. Een vleugje bitter, dat blijft hangen, zit ons danig op de kop. Het is de kans om te leren kropt niet alles op. Het korreltje zout, strooirijkelijk, verkwistend in het rond. Met zijn oppeppende zildheid houdt je de prut gezond. Alle nieuwe ingrediënten, kleurrijk, geurig, nog onvermengd. Wij wensen dat 2016 iedereen grandioos verwendt. time submarine. Toon Hermans Groep is een steungroep voor mensen die te maken hebben gehad... of zelf met kanker. Hier kan men ervaringen uitwisselen over alles rond deze ingrijpende ziekte. De groep komt elke tweede vrijdag van de maand van half elf tot twaalf bij elkaar... in de Theo Hilberzaal van de Steunpunt Ook in Zandvoort. Flemmingstraat 55. Op 8 januari 2016 komt Charlotte van der Molen langs... en zij gaat iets vertellen over het zenuwstelsel en de darmen. Iedereen is van harte welkom om hierbij aan te schuiven.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 can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back. home. Oh, oud en nieuw is in Zandvoort vrij rustig verlopen. Wel werden papierbakken, dispensers en verkeersbord vernield. Uit voorzorg had de gemeente circa 100 vuilnisbakken weggehaald. De schade aan gemeenschappelijke eigendommen bedraagt ongeveer 4400 euro. Verder werd er glasschade aan een particuliere reclamezuilen en twee bushokjes. Naast een aantal kleine incidenten verleende de politie enkele keren ook eerste hulp... en bluste agenten enkele kleine straatbrandjes. Een politieauto waren oudejaarsnacht uitgerust met jerrycans water... om zo eerste hulp te kunnen verlenen bij brandwonden... of om kleine vuurtjes te doven. Voor zover bekend zijn er in Zandvoort geen persoonlijke ongelukken gebeurd met vuurwerk. De vuurwerk dat de lucht in is geschoten bestond voor een groot deel uit siervuurwerk.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 column van de week van... Timelapse. Het is weer tijd om terug te blikken naar het afgelopen jaar. En de balans op te maken voor het nieuwe jaar. Uitdagingen zijn stevast op mijn lijstje. Liam Neeson's stekenachtige tafereelen. Dat zou nog eens mooi zijn om voor te gaan. Een wilde achtervolging, springend over daken... waarmee hij met zijn koele, kalme vastberadenheid zijn dochter weet te redden uit de handen van vrede internationale vrouwenhandelaren. Wie weet waag ik de stap in de filmbusiness nog eens. Bij Universal Studio in Hollywood heb ik in 1991 immers een geestige start gemaakt in Star Trek. Gevolgd door een straatinterview in New York voor een legendarische documentaire over Marilyn Monroe. Ze plukte je daar zo van straat. Niks geen vraag of je cameraervaring hebt. Zo ook niet voor Lotte van wie een timelapse van haar leven werd gemaakt door haar vader, kunstenaar Frans Hofmeester. Vanaf haar geboorte tot haar 16e levensjaar zijn elke week enkele seconden gefilmd... wat uiteindelijk een versneld filmpje van 4,5 minuut heeft opgeleverd. Het gaat snel, heel snel, en is leuk en vertederend... Tijd raast sowieso voorbij, gezien het nieuwe jaar dat inmiddels vers gestart is. Het jaar waarin Nederland het eerste halfjaar voorzitter van de Europese Unie zal zijn. De honderdste editie van de Nijmeegse Vierdaagse plaatsvindt, de Amerikaanse presidentsverkiezingen gehouden worden en de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro zullen zijn. En het jaar van de waarschijnlijk te komen City Skyliner in ons eigen dorp zo'n 80 meter boven de grond... en dan wat te denken van de secondeopnames per dag... van het uitzicht over Zandvoort. Van zonsopkomst tot zonsondergang en alles wat ertussen zit. Fraaie uitzichten die per uur verschillen, net als het weer. Beelden vastleggen, voor later. Zodat veranderingen voor nostalgische terugblikken zorgen. Wie weet worden ook die bekroond met fraaie certificaten. 2016 wordt een jaar om te zoenen met zonnige welbehagen, spannende ondernemerschap, menslievendheid en een snufje innovatieve wijsheid. Laat de bruisende opnames voor de timelapse maar draaien. Mandy Schorel. Wenn ein Traum, Traum sich nicht erfüllt wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit. Wenn ein Blatt, irgendein Blatt vom Baume fällt, weil der Herbstwind es so bestimmt. Wenn das Schicksal uns etwas nimmt, vertrau der Zeit. es nicht, die gibt es nicht. Hör ich ein Lied, irgendein Lied, das wir gekannt, denk ich noch immer, wie schön es war. Wir waren glücklich, wird mir dann klar, denn du warst hier. mir erzählt, ich hätte vergessen, dann denk daran. Ich glaube an morgen, denn irgendwann stehst du vor mir. es nicht, die gibt es nicht. In november 2015 is na 45 jaar het koor van Anker gestopt. Maar een nieuw jaar heeft ook weer nieuwe muzikale kansen. Vanaf 15 januari heeft de seniorenvereniging Zandvoort een nieuw koor opgericht. Voor zangers en zangeressen vanaf 50 plus. De organisatie heeft gekozen voor een repertoire met lichtvoetige... Nederlands en Engelstalige liedjes onder leiding van dirigent Wim de Vries. De contributie per maand is nog niet vastgesteld... maar u dient wel lid te zijn van de Zandvoortse seniorenvereniging. U bent welkom op 15 januari van 11 tot 2 in het jeugdhuis aan het Kerkplein. Voor meer informatie kunt u bellen naar Olga Poorts 023 57 49 789.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 about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things.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 Er zijn schedels gevonden met een gat erin. Dat werd vermoedelijk in het hoofd geboord om boze geesten te laten ontsnappen. In de Griekse Romeinse tijd was de situatie niet veel beter. De geboorte van een gehandicapt kind werd gezien als een straf van de goden. Afwijkende kinderen werden gedood of achtergelaten. Rond 1400 kwam in Europa dolhuizen voor geesteszieken. Die waren meer bedoeld om stedelingen te beschermen dan om patiënten te verzorgen. Ze werden er opgesloten of vastgeketend. Eind 18e eeuw werd de geestelijke gezondheidszorg humaner. Artsen, zoals de Franse Philippe Penel, begonnen krankzinnigen te bestuderen. Hij merkte dat een meer menselijke behandeling deze mensen niet genas, maar wel kalmeerde. In de 19e eeuw kwam in Nederland de eerste te tehuizen... waar ongelukkige kinderen werden verzorgd en niet achter slot en grendel hoefden. Guess it's gonna be a cold, lonely summer. But I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. bij Pluspunt Welzijnorganisatie van Zandvoort. Yoga met meditatie. Er wordt gewerkt met een eeuwenoude beginvormen en ademtechnieken. Dit brengt nieuwe energie en innerlijke kracht. Men leert rustig en evenwichtig te worden. Voor soepele gewrichten, spieren en ontspanning. Yoga-docenten Alexandra Dremans neem je mee in de wereld van yoga. Zij is yoga. Start op 8 januari, vrijdagochtend van half tien tot kwart voor elf... of van 11 uur tot kwart over twaalf. De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen was hier altijd al, hier ergens diep in mij. Adem, mijn adem, voel wat ik voel. Ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem, mijn adem, voel wat ik voel. En jij zou mij zijn, vrij zijn, deze nacht. kwam je binnen in mijn huis. Ik heb je meteen herkend, ik wist dat je zou komen. En als de zon straks ondergaat, ben je vervuld van mij en ik, ik leef in jou. Adem mijn adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de aarde zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil, dan heeft hij vleugels nodig, net zoals ik jou. Adem en adem, voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem en adem, voel wat ik voel, jij zal mij zijn vrij zijn. Deze nacht adem mijn adem. Voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem mijn adem. Voel wat ik voel, en jij zult mij zijn. Vrij zijn. Deze nacht adem mijn adem. Voel wat ik voel en ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. De drie commissies, die de Zandvoortse politiek kent... hebben volgende week de eerstvolgende gecombineerde vergadering ooit. Er waren dermatig weinig agendapunten voor de commissies afzonderlijk... dat de eerste vergadering van het nieuwe jaar volledig gecombineerd gehouden wordt. De commissie Ruimte en Economie bespreekt de conceptnota... van uitgangspunten bedrijventerrein Nieuw-Noord... en zal stilstaan bij de aanvullende vragen van de Partij van de Arbeid... en SZ aangaande strandpaviljoen De Spot. De commissie Samenleving bespreekt de rapportage van het derde kwartaal 2015 van het sociaal domein. De commissie Bestuur en Middelen buigt zich over de kerntakendiscussie... en zal in een informatieprotocol vast moeten stellen... dat de informatieverstrekking tussen college en burgemeester enerzijds... en de raad aan de andere kant invult. U kunt bij de agendapunten inspreken. Dat hoeft u niet van tevoren te melden. De vergadering staat gepland voor volgende week woensdag in de raadzaal. De aanvang is 8 uur s avonds en de zaal is te bereiken via het bordes aan de Raadhuisplein. Remember back when love first found us? We'd go slipping. nieuwjaarsparty met de internationale soullegende Dennis Burke en zijn Soul Power Band. Zaterdag 9 januari, maar reserveer tijdig bij Café Neuf. En de tafel en het, nummer, het telefoonnummer is 023 57 13 722. Right. when you're rambling, days are gone. nieuws en de boodschappen ben ik graag weer bij u terug.